Renate Evers met het NOS Journaal. In Kiev is het vanmiddag niet meer tot grote gevechten gekomen na de veldslag van vanochtend. De sfeer is nog wel gespannen en er wordt rekening mee gehouden dat op elk moment de vlam weer in de pan kan slaan. Hoeveel doden er zijn gevallen bij het geweld van vanmorgen is onduidelijk. Het gaat in elk geval om tientallen slachtoffers. Volgens het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zijn meer dan 60 politiemensen gegijzeld door demonstranten. En ook buiten Kiev is de situatie onrustig. Zo wordt er 24 uur per dag gedemonstreerd in de westelijke stad Lviv. De Tweede Kamer heeft de participatiewet aangenomen. Doel van die wet is onder meer om mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan bij gewone bedrijven te helpen. Bij sociale werkplaatsen worden geen nieuwe werknemers meer aangenomen. Over de maatregelen sloot de coalitie begin deze maand een akkoord met D66, ChristenUnie en SGP. In Rotterdam zijn vorig jaar 80 malafide uitzendbureaus aangepakt. Daarvan moesten er 28 hun deuren sluiten en andere bureaus kregen een boete. De uitzendbranche, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Sociale Zaken hebben 138 uitzendbureaus onderzocht. Veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa werken via deze bureaus, waarvan een deel zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld onderbetaling. FC Barcelona wordt vervolgd op verdenking van belastingfraude bij de transfer van Neymar. Volgens justitie heeft de voetbalclub 9 miljoen euro te weinig belasting afgedragen na de transfer. Barcelona betaalde afgelopen zomer ruim 57 miljoen euro voor Neymar, maar details van het contract zijn destijds geheim gehouden. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen.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 Er staat nog 40 kilometer file. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Oudekerk en de Amstel in knooppunt Badhoevedorp 7 kilometer. Dan een wat kortere file op de A10, de ring van Amsterdam. Maar wel een file die veel vertraging oplevert. Want bij knooppunt de Nieuwe Meer zijn twee rijstroken dicht door een auto met pech. Er staat ongeveer 3 kilometer file achter. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de afrit Berkel en Roderijs en Delft-Noord 6 kilometer.